Osama Bin Laden in Pakistan is te zien hoe de terroristenleider van Bin Laden die zijn meegenomen bij de inval in Abbottabad. Die beelden moeten dienen als bewijsmateriaal dat de man die om het leven is gebracht inderdaad Bin Laden was. Het is overigens niet duidelijk of de beelden ook in de villa zelf zijn opgenomen waar hij door de Amerikanen is doodgeschoten. Op de vrijgegeven opname is ook te zien hoe Bin Laden oefent voor zijn videoboodschappen die hij de wereld instuurde. stuurde. Volgens een hoge veiligheidsfunctionaris van de VS was de Pakistanse schuilplaats het centrum van waaruit Bin Laden Al-Qaeda bestuurde. Er zou een grote hoeveelheid informatie zijn aangetroffen die dat beeld bevestigt. In Indonesië is de laatste overlevende van het bloedbad in Rawagede overleden. De 88-jarige Sai Bin Sakam overleefde in 1947 een slachting die werd aangericht door Nederlandse militairen. Bijna de hele mannelijke bevolking van het Indonesische dorp werd doodgeschoten schattingen over het aantal doden lopen uiteen van 150 tot 400. Winsakam overleefde het bloedbad in Rawagede door zich dood te houden. De nabestaanden begonnen vorig jaar een rechtszaak tegen de Nederlandse staat, onder meer om schadevergoeding te eisen. Nederland heeft erkend dat de oorlogsmisdaden zijn gepleegd, maar zegt dat de zaak is verjaard. Winsakam kwam vorig jaar naar Nederland om de zaak bij Kamerleden te bepleiten. Op de A4 bij Rotterdam zijn twee motorrijders aangehouden die met 200 km per uur door de Benelux-tunnel reden. In de tunnel onder de Nieuwe Maas is maximaal 100 toegestaan. De motorrijders, tweelingbroers van 19, kregen een boete en moesten hun rijbewijs inleveren. Ze gaven als reden voor de hoge snelheid dat ze hun nieuwe oortelefoontjes bij veel motorlawaai en windgeruis wilden testen. Het weer. Vanavond koelt het langzaam af. Morgen opnieuw zonnig en warm. Morgenmiddag stapelwolken. In het zuidwesten kans op een onweersbui.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 De 40 beste platen van Europa. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 komen ze voorbij. Mocht je nou vrijdag even geen tijd hebben om te luisteren. Zaterdag doe ik het nog een keertje voor je over. Dan tussen 7 en 9 alles nog een keer. Jaargang 21, aflevering 18, vandaag 6 mei 2011. Deze week 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Mocht het je allemaal te snel gaan, de lijst kan je nalezen. www.cfmzandvoort.nl Even bij de programmering op vrijdag klikken, dan op de Euro Breakdown en dan staan ze alle 40 netjes onder elkaar. We zijn eruit deze week. Enrique Iglesias, Ludacris, Tonight I'm Fuck You na 16 weken. Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed na 14. 9 weken voor Dr. Ray en Eminem en Skylar Grey. I Need a Doctor. De snelste eigen hebben we al gehad. Adele, Someone Like You, 7 plaatsen. De snelste daler voor Robbie Williams, Hard and I. Milk and Sugar, Fijn Condios, heen en daarna. Alweer 17 weken in de lijst. Even snel de geschiedenisboeken van 6 mei 2002, de moord op Pim Fortuyn.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 I hear you knock, knock, knock, baby, come on up. I hope you got, got, got something in your cup. Cause I'm three shots deep, and I ain't trying to sleep. Get your Red Bull on, cause I'm ready. You've been playing hard to get with me all night. We both know exactly what you want, right? Don't tell me what you want, though. Tell me what you gon' what you gon' do? Once I throw on this loud, you go wow, wow, what you gonna say? You act like you gon' leave, but I know that you gon' zeggen, loop rustig naar je baas. En zeg dan ook even, I'm ready to go. Prachtig weer buiten. Tijd om te gaan. Ready to go. Martin Solvlek, die wij natuurlijk nog kennen van de hitsingle Hello. Nu hoor je hem samen met de Culé. En de single Ready to Go. Vijf weken lang staan ze nu in de lijst van Europa. Vorige week nog op 22, eh, deze week omhoog naar nummer 18. Mike Posner en Lil Wayne Boom Chicka Wow voor die als eerste plaats van eh, dit uur voorbij komen. Boom Chicka ging in de zevende week omhoog van 25 zelfs naar nummer 20. En net dus Martin Solveig, Clay en Ready To Go. Nou, wat hebben we allemaal voor je klaarstaan? Een hele hoop grote hits. Onder andere Britney Spears en Ciara Green heb ik voor je klaarstaan. Britney Spears doet het goed. Zeven weken in de lijst van Europa. En van 18 Omhoog naar nummer 15. De single heet Till the World Ends. En de plaat was eerst geschreven voor eh, Lady Gaga. Maar die had zoiets, naar. Nou, ik vind het, niks. Nu dus in de uitvoering van Britney Spears. I notice that you got it. You notice that I want it. Know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. nummer 13 in handen van James Blunt en So Far Gone. En voor Thomas de Carlo Kelway, was het eh, pseudoniem van hem, Low Green en eh, Bright Lights and A Big City. James Blunt, dat was de nummer 13 van deze week. Tijd voor ons om even achterom te gaan kijken. Eh, plek nummer 20, uh, eh, vijf plaatsen winst in de zevende week van Mike Posner en Lil Wayne. Boom, chicka, wow, wow. Eva What the Hell staat 11 weken in de lijst en zak van 16 naar 19. Van 22 omhoog naar 18 in de vijfde week gaat Martin Solvlek en Clay en I'm ready to go. De Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. In de 13e week zak het van 14 naar 17. Katy Perry, Kanye West en E.T. 11 weken in de lijst zak het van 13 naar 16. Van 18 omhoog naar 15 in de zevende week Britney Spears Till The World Ends. Sheila Green, Bright Lights in the Big City. Vorige week nog terug te vinden op nummer 20. Deze week 6 plaatsen omhoog naar 14. Met 5 weken lang vinden we hem al terug in de lijst. James Blunt, So Far Gone. Nou, ondertussen ver omhoog. En wel naar plek eh, nummer 13 alweer. 8 weken in de lijst van 15 omhoog naar 13. Nelly en Kelly en Gone staan 11 weken in de lijst, zakken van 8 naar 12. Jesse G, B.O.B. en de Price Tag zakt van 10 naar 11. De top 10, daar gaan we aan beginnen. Even voor de klok van half 5 gaan wij de top 10 in. Wij doen dat met de nummer 10 gewoon meteen. In handen van Owl Fifty. En Owl Fifty die heeft een single uitgebracht. En die single heet Alligator Sky. In de zesde week gaan zij omhoog en wel van 11 naar nummer 10. Where was I? and carried you away into the alligator sky. Even though I'll never know what's up, I'm never letting go. I'm never letting go. Uh-uh, that's not a plane, that's me. I'm sitting where I'm supposed to, floating on the cloud. Can't nobody come close to the concrete in the sky. Switch places, so now my ceiling is painted cosmic spaces. Firecracker to the moon, keep your eyes shut. Blasting off like a rocket from the ground up. I used to catch a cab on a Monday, now a taxi, satellite lights on the runway. Fly, a condo on the Milky Way, a house on the cloud, and God's my landlord. And for my rent, all I pay is my drive. I got that, so if you need me, you can find me in the alligator sky. When the rockets came to life, I'm sky. Even same dream like I never dreamed or, or tried to Cause we've been lied to That the sun is something that we can't fly to Well, I sit on my star and see street lights Look up high, you miss me if you blink twice <laughs> Imagination is high and if you got it you can meet me when you see me in the alligator Where sky when the rockets came to life oh. And carried you away into the alligator sky Into the alligator sky CFM hoorde je de zingen van Owl City. En de, eh, de Alligator Sky, ik denk welk dier was het ook weer? Een alligator. Het blijft vandaag lekker droog en de middagtemperatuur zal uitkomen op een graad of 22. Aan zee kan het wel ietsjes gaan afkoelen. Dat alles komt door een zwakke wind die vanuit zee komt. Wind bijt uit zuid tot zuidoosten is zwak tot hoog uitmatig van kracht. Dus dat valt allemaal wel mee. Vanavond de komende nacht is het vrij helder en daalt de temperatuur bij een meest matige zuidoostelijke wind naar een graadje of 12. Morgen wordt de aangevoerde lucht nog warmer en dat alles zorgt ervoor dat de temperatuur in de regio overal de zomerse gaat bereiken. De meeste plaatsen in de regio zal het zo'n 26 graden worden. Verder schijnt de zon weer flink, ook wel wat sluierbewolking. Maar de wind eh, afkomstig uit het eh, zuidoosten die is eh, lekker matig van kracht. Dus echt veel last daarvan hebben we niet. Zondag beginnen we dag met veel zonneschijn, maar in de middag neemt de wolking toe. Aan het eind van de middag, zondagavond, kunnen er zelfs wat buitjes gaan vallen met kans op onweer. De wind wijdt uit zuidoosten overwegend matig van kracht. Temperatuur zondag zo'n 24 graden. Ina weet al wat voor weer het morgen gaat worden. <laughs> Ina wil namelijk zeggen dat de zon al op is. Althans, morgenochtend zal ze dat wel weer zeggen. Nu doet ze het ook. In de zesde week gaat ze namelijk omhoog van 12 naar uh, nummer 9. nummer 9 deze week hoorden wij onze Roemeense schoonheid. Eliena Alexander Apostoluele, ja zoiets, eh, hoe ze nou exact heet. Die achternaam, ik, ik blijf erover struikelen. We noemen haar maar gewoon Ina. Daar luistert ze namelijk ook naar. En onder die naam is ze ook het meest bekend. Amazing Deja Vu, Hot 10 Minutes. Allemaal hits vanaf eh, haar kaliba dit was de laatste eh, grote hit van haar. Zes weken in de lijst van 12. Omhoog naar de nummer 9. De Sun is Up. Ja, die hoorden we net al. Dan moet ik wel de goede klaarzetten, hè? want uh, Nicole Searchingen, daar gaan we mee verder. Don't hold your breath. In de zesde week gaat zij omhoog van nummer 9 naar nummer 8. You long time, couldn't break the chains You played with my heart, told me you with all your lies and games It took all the strength I had, but I crawled up on my feet again Now you're trying to lure me Dit is ZFM Zandvoort. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. had a Dougie She's. ik blijven zitten op nummer 5. Bruno Mars en The Lazy Song. Voordat Bruno Mars eh, echt zelf als solo-artiest aan de gang ging, heeft hij een hele hoop andere dingen gedaan. Zo heeft hij liedjes geschreven voor eh, Brenda, Flo Rider, Sean Kingston, eh, Cobra Star, Adam Levy, Alexander Burkheim. En ze kunnen nog wel even doorgaan met deze talentvolle Peter Gené Hernandez. Ofwel Bruno Mars, de Amerikaan is, zanger en muziekproducent zoals hij voluit de titel mag dragen. Op nummer 5 vinden we de Lazy Song dus. 9 weken in de lijst blijft zitten waar die vorige week ook zat. Zometeen gaan wij de top 3 in, maar dat doen we niet voordat we de nummer 4 gedraaid hebben. De plaat is van David Guetta, maar die heeft het niet alleen gedaan, ook... Eh, Snoop Dogg. Oh ja, Snoop Dogg, die heeft meegedaan. And just Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can make you give it up, give it up. Till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game. Be my head coach so you can, you can, and never take me out.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 Ook die telt mee natuurlijk. Op 35 daar deze week nieuw binnen. Hou me vast van Bluff. Op 35 doen ze dat. Riviera, Riviera Live. Caro Emerald. Ik heb hem nog niet gehoord. Nieuw binnen op 33. Run the World Girls, Beyoncé op 27 nieuw. En Adele, Someone Like You, komt nieuw weer op nummer 22. Even de top 10, dan komen we weer Adele tegen. Rolling in the Deep. Op nummer 10 deze week. Ina en The Sun Is Up vinden we op 9. Snoop Dogg, David Guetta en Sweat vinden we op 8. Jennifer Lopez, Bitpool on the Floor is de nummer 7. Bruno Mars, The Lazy Song op 6. Nummer 5 vinden we dan eh, Alexander Stan en uh, eh, Mr. Saxo Beat. Nummer 4 is er voor eh, Gallus, Grace en Afscheid. Adele, Set Fire to the Rain, die vinden we op nummer 3 terug. En Jesse G en B.O.B. en de Price Tag, dat is de nummer 2. De beste plaat in de Nederlandse top 40 is van Alexis Jordan en heet Happiness.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 Nederlandse top 40. Daar staat ze voor de vijfde week achter elkaar op nummer 1. In Europa moet ze het nog eh, met plek 2 dulden. Ze gaat wel omhoog hoor, van 3 naar 2. Alexis Jordan en Happiness. En dat alles in haar eh, achtste week. Daarvoor Adele, Set Fire to the Rain. Zij was de beste. Zij stond namelijk vorige week op 1 en zakt deze week naar nummer 3. Dat alles in haar tiende week. Daarvoor Snoop Dogg, David Guetta met A Sweat en Bruno Mars. De lazy maakte de top 5 helemaal compleet. Rihanna, SNM, Lady Gaga, Born is Rain, Nicole Searching, Don't Hold Your Breath, Ina, Shut Us Up. En 50, de Alligator Sky, dat was de top 10. Wil je hem nog eens nalezen? Vanaf 5 uur staat hij erop. www.zfmzandvoort.nl Even bij vrijdag kijken en dan bij uh, de Euro Breakdown. Om 3 uur alles begonnen, hè? Dan zie je ook wie de nummer 1 is om met mama appelsap te praten. Waar is toch dat zeebrauwentje voor? Jennifer Lopez en Pitbull. In de negende week gaat ondervoor omhoog. Van 2 naar nummer 1. De beste van Europa voor JLo en Pitbull. Let introduce to my party in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. always been the truth I'm like Inception, I play with your brains I don't sleep or snooze, snooze I don't play no games, so don't, don't, don't, get it confused, no Cause you will lose, yeah Now, now pump, pump, pump, pump, pump it up And back it up like a Tonka truck Got it tongue.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 is te zien hoe de terroristenleider naar nieuws over zichzelf keek op televisie. De Amerikaanse regering heeft...